Maar meerdere partijen in de Kamer willen dat bedrijven het betalen. Verslaggever Marleen de Roy volgt het debat. Nou, de demissionair premier heeft zojuist toegezegd dat als een meerderheid in de Tweede Kamer daartoe stemt, hè, vanavond stemt en zegt nee, we willen een andere manier van financiering van die zorgsalarissen. We willen bijvoorbeeld dat bedrijven daarvoor gaan betalen en niet de zorgpremie omhoog gaat. Ja, dan gaat het kabinet daar niet voor liggen, dus dan gaan ze dat gewoon uitvoeren. Dat stemmen dat is dus vanavond pas. Eén soort stekker waarmee je je apparaten kunt opladen. Dat is een stapje dichterbij gekomen. Vandaag dient de Europese Commissie een wetsvoorstel in... waarin staat dat alle telefoons, tablets, koptelefoons en draagbare speakers... via een USB-C-ingang moeten kunnen worden opgeladen. Ook iPhones van Apple dus. Apple gebruikt daar nu de eigen Lightning-aansluiting voor. Er moet iets gedaan worden aan de 112-meldkamers, vindt de inspectie... want er werken te weinig mensen en de systeem systemen zijn ook verouderd. Dat is gevaarlijk, want daardoor worden noodmeldingen soms erg laat behandeld. En als het aan Foodwatch ligt, mag je pas vanaf je 18e energiedrankjes kopen in de supermarkt. Ze willen een leeftijdsgrens, want de blikjes zijn gevaarlijk. Je kunt er bijvoorbeeld hartkloppingen en slaapproblemen van krijgen. Als er een leeftijdsgrens komt, zullen jongeren waarschijnlijk op andere manieren nog aan energiedrankjes kunnen geraken. Eh, jongeren zijn eh, inventief natuurlijk. Maar het geeft wel een heel duidelijk signaal aan de producenten en de supermarkten en ook eh, de consumenten dat de consumptie van energiedrankjes ongezond is en dat we die moeten proberen tegengaan. Volgens Foodwatch willen supermarkten de leeftijdsgrens best, maar wel pas als ze allemaal meedoen. Nu hebben alleen de Aldi en de Lidl regels. Je mag daar vanaf je veertiende aan de energy drink. Het weer, de bewolking neemt toe. In het noordoosten kan ook wat regen vallen. Het wordt een graad of 19. Morgen af en toe zon en 19 tot 21 graden.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 acting like you shy? Shut it, save it, keep it, pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me.